Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het commando luchtstrijdkrachten heet vanaf vandaag het commando lucht- en ruimtestrijdkrachten. Defensie had al langer ambities om het werk uit te breiden naar de ruimte. Vorige week is de eerste satellietenruimte ingestuurd... die gedetailleerde beelden van het aardoppervlak kan maken. Binnenkort volgen er nog drie. De Nederlandse krijgsmacht wil minder afhankelijk zijn van andere landen voor zijn informatie. Satellieten kunnen daarbij helpen, maar Nederland loopt tot nu toe erg achter op dat gebied. De Israëlische premier Netanyahu gaat volgende week op bezoek bij de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis. Het gesprek gaat naar verwachting over de oorlog van Israël met Iran en de oorlog in Gaza. Trump dringt er al langer bij Netanyahu op aan om een deal te sluiten met Hamas. Demissionair minister Keizer van Asiel stelt aanpassingen voor in de nieuwe asielwetten... om het CDA en de PVV tegemoet te komen. In een Kamerbrief zegt Keizer dat het voor de IND erg moeilijk is... om de nieuwe wetten allemaal tegelijk in te voeren. Het CDA wilde de hele invoering een paar maanden opschuiven. De PVV wil helemaal niet wachten. Keizer stelt nu voor om een aantal wetten gefaseerd in te laten gaan. Deze week nog stemt de Kamer erover. Bij een botsing tussen meerdere voertuigen op de A9 bij Badhoevedorp is vanavond iemand om het leven gekomen. Een aantal mensen raakten gewond. Een van de gewonden is de chauffeur van een vrachtwagen die ook bij het ongeluk betrokken was. Na de botsing vlogen de voertuigen in brand. Voor het politieonderzoek is de A9 tussen knooppunt Raasdorp en Badhoevedorp waarschijnlijk de hele nacht afgesloten. Het weer. Het is helder en droog. In het noorden koelt het af naar 13 graden. In het zuiden en in veel steden komt de temperatuur niet onder 20 graden. De komende dag zonnig en heet bij 31 tot 37 graden.